Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de apenpokkenuitbraak uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het virus gaat inmiddels rond in ruim 70 landen, wat volgens de WHO een uitzonderlijke situatie is. Het besluit heeft geen directe gevolgen, omdat landen zelf bepalen of en wat voor actie er wordt ondernomen. Niet alle leden van het WHO-noodcomité vonden overigens dat een noodtoestand nodig is. WHO-topman Tedros vond alleen van wel en hakte de knoop door. Het is voor de zevende keer dat een virusuitbraak is bestempeld als noodsituatie. Duizenden inwoners van de Amerikaanse staat Californië hebben te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege een grote bosbrand. De brand is het afgelopen etmaal in omvang verdubbeld en meet nu zo'n 38 vierkante kilometer. Meer dan 6000 mensen worden geëvacueerd uit het dunbevolkte gebied bij het plaatsje Mid Pines. Dat ligt aan de rand van het beroemde nationale park Yosemite, onder meer bekend van de reusachtige sequoia-bomen. Meer dan 400 brandweermensen proberen het vuur te bestrijden en gebruiken daarbij ook hele helikopters, blusvliegtuigen en bulldozers. Bij overstromingen in Iran zijn zeker 22 mensen om het leven gekomen, zeggen de lokale autoriteiten. Door hevige regenval traden rivieren in het zuiden van Iran buiten hun oevers. 55 mensen konden uit een auto gered worden toen ze op de weg werden verrast door het water. De gouverneur van de Fars-provincie heeft voor later vandaag een dag van rouw aangekondigd. Ook voor de komende dagen wordt noodweer verwacht. De Oranje Vrouwen zijn uitgeschakeld op het EK voetbal. In het Engelse Rotherham verloren de titelverdedigers de kwartfinale van Frankrijk met 1-0. De goal viel pas in de verlenging. Frankrijk kreeg een penalty na een overtreding van Dominique Jansen. Eve Perisset schoot van 11 meter binnen.